Het gaat om een amfibieschip dat 16 aanvalshelikopters kan vervoeren... en tientallen panzervoertuigen en honderden militairen aan land kan zetten. Als de verkoop doorgaat is het voor het eerst dat een NAVO-land... zulke geavanceerde militaire technologie verkoopt aan de voormalige aardsvijand. De VS en verschillende buurlanden van Rusland zijn er niet blij mee. Het hele kabinet praat morgenochtend over het Irak-rapport van de commissie Davids. Het is voor het eerst dat alle ministers erbij zijn, zegt de RVD. Volgens Haagse bronnen wijst dat erop dat er bijna een akkoord is. De commissie Davids concludeerde onder meer dat er in 2002 geen volkenrechtelijk mandaat was voor de inval in Irak. Dat leidde vlak na publicatie bijna tot een kabinetscrisis. De Soedanese rebellenleider Abu Garda hoeft niet terecht te staan voor het internationaal strafhof in Den Haag. Er is te weinig bewijs tegen hem, blijkt uit vooronderzoek. Abu Garda werd verantwoordelijk gehouden voor de aanval in 2007 op een kamp van de Afrikaanse vredesmacht in Darfur. Twaalf militairen kwamen om het leven. Na de aanval trok de Afrikaanse Unie zich terug uit het gebied. De Soedanese rebellenleider ontkent betrokkenheid bij de aanval. Hij meldde zich vorig jaar vrijwillig bij het strafhof. De hoofdaanklager van het Hof kan nog in beroep tegen het besluit om Abu Garda niet te vervolgen. Voor het eerst in 30 jaar is het aantal internationale patentaanvragen gedaald. Volgens de VN-organisatie die zich met patenten bezighoudt... is de daling te wijten aan de economische crisis. Vorig jaar ontving de organisatie ruim 150.000 patentaanvragen. Een daling van bijna 5 De VS is de grootste daler met een afname van 11 de grootste Nederlandse patentaanvrager, Philips, zakte van de derde naar de vierde plek op de bedrijvenlijst.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 maple lover. dat is wel heel speciaal, eh, Jacques. Ja, dat is eh, Taj Mahal. Taj Mahal. Ja. Eh, nou dus- dus ja, die, die, ja, die, hoeft natuurlijk geen verdere introductie. die, kennen we allemaal. En hij wordt, uh, hoe noem je dat?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 Never could do nothing. Cause I talk about you low down and dirty. Blabbermouth. Everything I'll say'll be true. I bet not never let the cat out the bag on you, child, or you'll be ruined. You know, I know, I know.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 Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing, fishing after me, showing up after me, showing up after me. naam. Ook nog? Ja, dat is... Eh, Rolling Stone.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 Well, if people try to slam you, you gotta throw them to the ground. people try to slam